Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook staatssecretaris Van Rijn vindt het belangrijk dat seks en intimiteit bespreekbaar zijn binnen verpleeg- en verzorgingshuizen. D66-Kamerlid Bergkamp pleit er vanochtend voor om bij het intakegesprek van ouderen ook de eventuele seksuele behoeftes aan de orde te stellen. Van Rijn wil er geen verplicht onderwerp van maken, maar zegt wel dat het taboe eraf moet. Volgens Van Rijn horen seks en intimiteit onmiskenbaar bij de kwaliteit van leven, ook op latere leeftijd. Terreurverdachte Mohamed Abrini blijft zeker nog een maand langer vastzitten. Dat geldt ook voor vijf andere terreurverdachten. De zes zouden betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel. Abrini zou ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Hij zegt zelf dat hij onschuldig is. Bij een aardbeving in het zuiden van Japan zijn zo'n 50 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. De beving was niet ver uit de kust bij de stad Kumamoto. Volgens de eerste berichten is er schade aan gebouwen. Verder is op verschillende plekken brand uitgebroken... en is in delen van de stad de elektriciteit uitgevallen. De Joint Strike Fighter komt voor het eerst naar Nederland. Eind mei zijn er geluidstesten met het gevechtsvliegtuig in Leeuwarden en Volkel. Het gaat om een toestel waar Nederlandse piloten mee trainen in Californië. Nederland heeft zelf 37 JSF's besteld... die op termijn de F-16 moeten vervangen. De politie en de dierenbescherming hebben 32 verwaarloosde honden gevonden in een huis in Heerlen. Er zaten ook negen pups bij. De dieren waren ondervoed en zaten opgesloten in donkere hokken. De honden van verschillende rassen zijn naar een opvangadres gebracht, maar ze worden verzorgd. Het is nog niet bekend of de eigenaren worden vervolgd. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht gaat het vanuit het zuiden weer licht regenen. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op een enkele onweersbui. In de middag wordt het droger. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de langste files. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar is de linkertunnelbuis van de Benelux-tunnel tijdelijk dicht na een ongeluk. Op de A6 Lelystad Muiden bij Knoppet Muidenberg 3 kilometer door een kapotte auto. De A9 Amstelveen Diemen tussen Knoppet Hodendrecht en Knoppet Diemen 5.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 Rond kwart voor zeven het weer. En dan om zeven hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. gonna spend it like on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, oh. with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, ride with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, ride with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, ride with me, you to the scene and I found a booty queen like. Ja, het is alweer kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5 Uncharted 4. Op nummer 4 staat Hitman 6. Op nummer 3 Far Cry, Far Cry Primal. Het spannende muziekje. Op nummer 2 Bloodborne. Wat zal er dan op nummer 1 staan? Op nummer 1 staat eh, The Division. Al drie weken lang. Ehm, leuk dat je luistert. Eh, leuk dat je nog steeds luistert naar CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. En eh, dit is Teach Me How To Dance With You. Van Casus. En daarna hoor je Dua Lipa met Be The One. Heb je nou een verzoekplaatje? Vraag het even aan op de CFM.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 ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C Ey, door je neus, dat is niet oké We hebben drank en drugs, geen koffie en thee En je bitch wil heb niks met de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. Ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, op steeds. Ja, we vallen in de club in onze pyjama's nu. De meeste zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitjes in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4... Door de 1, 2, 3 Leeuw samen met Ronnie Flex. 1, 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Het is eh, tijd voor dier van de week. Want het is namelijk alweer half zeven. Ja, die van de week is dus wat ik al zei, Dolly. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar zou het best wel van aan aandacht en op schoot liggen. Maar als daar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een map. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze ook niet van. Ook houdt ze niet zo van kinderen. Die zijn haar te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje? Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. Wij gaan eh, lekker naar de muziek weer luisteren. En dat is uh, Younger van Keigo. Je luistert nog steeds naar CFM Jong Zandvoort nog tot en met 8 uur. En heb je nou echt een verzoekplaatje? Vraag dan aan op facebook.com slash what you get ain't There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking why it is some answers are better left unspoken when you know you ain't getting Step by step, I walk this lonely road. High on love, divinity, wine, and gold. But my conscience starts to crumble in the city of the jungle, and the holy quiet. the met Same Old Love. Het is alweer tijd voor het weer in Zandvoort en omgeving. Vrijdag tot en met maandag is het wisselvallig lenteweer... met naast geregeld zon dagelijks ook kans op enkele buien. Vanaf dinsdag gaan we profiteren van hoge druk en blijft het droog. De temperatuur stijgt tot en met maandag naar een graad of 12. Vanaf dinsdag eh, komt de maximale eh, graden uit van 13 tot ongeveer 15 graden. Nou, dat was alweer het eh, korte weerbericht. Huh. <laughs> wij gaan luisteren naar GEC.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 I don't need anything to get me through the night, except the beat that's in my heart. Yeah, it's keeping me alive. alive. I don't need anything to make me the music does me good, and it gets me every time.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 I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, Hey, would you come? En nog. Tot aan het nieuws. En daarna spreek ik jullie weer met de tweede uur voor CFM Jong Zandvoort.